ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De man die is opgepakt voor ernstig seksueel geweld aan de Weesperzijde in Amsterdam... is nu ook verdachte in de zaak rondom Lisa van 17. Het zou gaan om een man van 22 zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij verbleef in het COA in Amsterdam. Vorige week werd aan de Weesperzijde in Amsterdam een vrouw ernstig seksueel misbruikt. afgelopen woensdag werd Lisa van 17 doodgevonden in Duivendrecht. In de zaak zijn de afgelopen dagen 200 tips binnengekomen. En straks om 6 uur houdt de Amsterdamse politie een persconferentie. Na NAVO-baas Rutte heeft in de Oekraïnse hoofdstad Kiev gesproken met president Zelensky. Na afloop gaven ze ook een persconferentie. De twee spraken elkaar over veiligheidsgaranties voor Oekraïne na het beëindigen van de oorlog met Rusland, als het ooit gaat gebeuren. Volgens Zelensky moeten die dan gaan lijken op de garanties die NAVO-landen nu al aan elkaar bieden. Het Leidse Rijncollege in Utrecht moet een VWO-scholier die op 0,1 punt was gezakt alsnog een diploma geven. heeft de rechter in Utrecht beslist in de zaak die de scholier tegen de school was begonnen. Volgens de leerling en zijn moeder waren er bij het eindexamen Nederlands bepaalde antwoorden onterecht als taalfout beoordeeld. Hun bezwaar werd eerst afgewezen, maar de rechter zegt dat de leerling alsnog zijn diploma moet krijgen. En zo niet, dan moet de school een dwangsom van 500 euro per dag betalen. En het is ondertussen een spannende dag in Venendaal. Want gaat het lukken om 1 miljoen domino-steentjes te laten omvallen? Het zou een mijlpaal worden voor het Dutch domino-team. En het thema is dan ook mijlpalen, zoals in de sport. Dus daar kan inderdaad de Tour de France niet ontbreken. Blade runners, eh, de, de, sport zijn veel belangrijke dingen in ontwikkeld. Dus en zo proberen we verschillende dingen van de sport uit te beelden. Het is eigenlijk een soort mozaïeken in 3D. Die steentjes op de goede volgorde. Goed aantal, eh, drie zwart, vier blauw, vijf rood. Ja. En daar kun je elke afbeelding mee maken die je wilt. Test! 3, 2, 1... Ja, vanavond, vanavond om 7 uur moet het dan gaan gebeuren. De bouwers die hebben vannacht in de sporthal geslapen om vanochtend gelijk weer verder te kunnen bouwen. En dan ligt straks alles in 20 minuten omver. Het weer en nog vanavond ook nog een grijze bol met ook kans op een bui. Morgen weer bewolkt met eerst kans op buien, later droger bij maximaal 20 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat 70 kilometer file. De meeste files staan op de wegen rond Amsterdam... De langste files staan op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... voor knooppunt meer een kwartier onthoud. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Aalsmeer en knooppunt Velsen... drie kwartier extra reistijd. Op de ring van Amsterdam de A10 Oost en Noord richting Zaanstad...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 geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het onderzoek naar de dood van Lisa uit Apkoude is een verdachte aangehouden, een man van 22. Diezelfde man werd gisteren al opgepakt voor een zedenmisdrijf in Amsterdam. Zometeen om 6 uur geeft de politie een persconferentie. Het debat in de Tweede Kamer over Gaza is uitgesteld tot 6 uur. Het zou eigenlijk om 4 uur beginnen, maar de ministerraad loopt uit. Er wordt nog altijd gepraat over nieuwe maatregelen tegen Israël. Het AIDS-fonds is in Rusland ongewenst verklaard. Dat betekent dat lokale organisaties niet meer met het fonds mogen samenwerken. Het AIDS-fonds heeft daarop besloten zijn werkzaamheden in Rusland onmiddellijk te staken. Het weer, hier en daar wat regen. Morgen vooral in de ochtend wat regen of een bui.